7 uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De maatregelen van het kabinet om het oplopende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen... hebben zowel positieve als negatieve reacties opgeroepen. Dat kinderen tot 13 jaar met een snotneus toch naar school mogen... kan op de instemming rekenen, al had de Onderwijsbond liever gezien... dat het niet meteen na het weekend al in was gegaan. De horecamaatregelen, waaronder het eerder sluiten van cafés in het Westen... zijn volgens werkgeversorganisaties te streng. Als je horecabezoek beperkt, neemt volgens hen het risico op feestjes achter de voordeur alleen maar toe. De hoge Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg is overleden. Ze was een van de negen leden van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat was ze al sinds 1993, toen president Clinton haar voordroeg. Ze stond bekend als progressief en als voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen. Ruth Bader Ginsburg leed aan alvleesklierkanker. Ze is 87 jaar geworden. De verwachting is dat president Trump nog voor de verkiezingen een vervanger voordraagt. Die moet dan door de Senaat worden goedgekeurd. De Republikeinen zijn daarin de meerderheid. Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum in Amsterdam... wil het kunstwerk terug... De 88-jarige vrouw zegt in NRC dat ze destijds in verwarde toestand verkeerde. Ze heeft beslag laten leggen op het doek genaamd Compositie van Bart van der Lek uit 1918. Hij zou het zou zo'n 350.000 euro waard zijn. De politie heeft op de snelweg A4 een automobilist aangehouden die 230 km per uur reed. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man werd aangehouden ter hoogte van het Zuid-Hollandse Den Horen bij Delft. Daar is de maximumsnelheid 100 km per uur, ook s'nachts.